Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het staakt het vuren in het oosten van Oekraïne is met 72 uur verlengd. Dat heeft de regering in Kiev laten weten. Het staakt het vuren geldt sinds vorige week vrijdag, maar is verschillende keren geschonden. Kiev wil dat de pro-Russische separatisten hun wapens inleveren en geeft ze daar nu meer tijd voor. Ook wil de Oekraïnse regering dat de opstandelingen gevangenen vrijlaten. Volgens de BBC hebben sommige separatistenleiders gezegd de wapenstilstand aan te zullen kijken. Anderen verwerpen het bestand. De website van president Poroshenko verwijst naar een verklaring van de Europese regeringsleiders. En daarin wordt Rusland gewaarschuwd dat het voor maandag meer moet doen om het vredesplan van Poroshenko mogelijk te maken. Als dat niet gebeurt dreigen nou zwaardere sancties van de EU. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen patrouilleren boven Irak. Dat zeggen functionarissen van het Amerikaanse ministerie van Defensie. De vluchten zijn bedoeld om inlichtingen te verzamelen... en militaire adviseurs van de VS in Irak te beschermen. Het zou gaan om zowel bemande als onbemande toestellen... die 30 tot 40 vluchten per dag uitvoeren. Een woordvoerder van het Pentagon zegt dat de vliegtuigen er zijn... op verzoek van de Iraakse regering. De VS helpt het Iraakse leger in de strijd tegen de oprukkende extremisten van ISIS. De bondscoach van het voetbalelftal van Uruguay, Oscar Tabares, is uit het strategisch comité van de Wereldvoetbalbond FIFA gestapt. Tabares is woedend over de straf die Luis Suarez werd opgelegd vanwege het bijten van zijn tegenstander Chiellini in de WK-wedstrijd van Uruguay tegen Italië. Suarez is negen wedstrijden geschorst en mag vier maanden niet in een voetbalstadion komen. Op een persconferentie trok Tabares in een monoloog van ruim een kwartier fel van leer tegen de FIFA en de internationale media. De 67-jarige bondscoach zei dat hij niet langer voor een organisatie kan werken die andere normen en waarden heeft dan hij. Het weer, nog een enkele bui, maar ook opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen eerst buien in het noorden en zuidoosten. Later in het binnenland. Langs de westkust droog met wat zon. Er staat een stevige westelijke wind.